Twee Nederlanders werden daarna opgepakt met een busje vol podiumdelen en geluidsapparatuur. Vijf anderen werden van de weg geplukt met stroomgeneratoren in hun aanhanger. De zeven blijven wel verdachten. Blije koppies in Den Haag. Het kabinet heeft groen licht van Brussel voor belangrijke stikstofplannen. En dat was nog even spannend, zegt mijn collega Roel Bolsjes. Het kabinet had een vrijwillige uitkoopregeling voorgesteld. Maar dan gaat er geld naar bedrijven en dat kan als staatssteun gezien worden. Dus er moest goedkeuring komen van de Europese Commissie... dat dit geen illegale uh, staatssteun zou zijn. En die goedkeuring eh, is er dus gekomen. Boeren kunnen zelf kiezen of ze willen worden uitgekocht. Het wordt wel aantrekkelijk gemaakt, want ze krijgen meer geld dan hun bedrijf waard is verschillende meren in Flevoland zijn er honderden dode meeuwen gevonden. Vogelgriep, denkt Rijkswaterstaat. Maar om dat zeker te weten moeten er eerst wat monsters naar het lab. Inmiddels zijn er dik 200 dode dieren uit het water gehaald. En flink balen voor Nintendo. Het gamebedrijf zou eigenlijk 12 mei pas de nieuwe The Legend of Zelda Tears of the Kingdom uitbrengen. Maar nu blijkt dat het spel al te spelen is. Waarschijnlijk is de game gestolen uit een magazijn van een winkel. En dat gebeurt wel vaker, zegt deze game-expert. De productie moet wel op tijd gebeuren. Dus de games worden dan naar uh, warenhuizen en winkels verstuurd. Dus ja, dat zijn uh, eh, tien, honderdduizenden kopieën vaak. En eh, ja, dat gebeurt wel eens dat er eentje verdwijnt. Maar dat betekent wel spoilers voor fans die wel tot 12 mei wachten. En dikke verliezen voor Nintendo. Nintendo is ook niet bang om specifieke mensen aan te klagen en daar flink wat geld voor te vragen. Het weer, aardig wat zon bij 10 graden in het noorden, 14 in het zuiden. Vannacht koelt het snel af. Morgen weer een paar graden warmer dan vandaag en ook lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. Het is druk op de N9, Alkmaar Den Helder in beide richtingen bij Schorel. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A2 staat file van Utrecht naar Amsterdam... tussen knooppunt Oude Rijn en Breukelen.